Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De allerrijkste Nederlander, Charlene de Carvalho Heineken... ontwijkt al jaren op grote schaal belasting die ze in Nederland moet betalen. Dat schrijft NRC naar onderzoek. De dochter van de oprichter van biergigant Heineken bezit ongeveer 16 miljard euro. En de belasting die ze niet betaalt heeft te maken met de vele aandelen die ze heeft van Heineken. Waar ze grote bedragen aan verdiende, vertelt deze NRC-journalist. Die liet ze eh, overmaken aan een brievenbusfirma in Luxemburg. En vandaar ging het naar het belastingparadijs Jersey. Eh, met het overmaken van dat dividend van Nederland naar Luxemburg werd er geen 15%, maar slechts 2,5% dividendbelasting afgedragen. En dat kostte de Nederlandse schatkist zo'n 30 miljoen euro per jaar. Het ontwijken van belasting is niet verboden, maar toch is de staatssecretaris er niet blij mee. Want hij zegt dat mensen en bedrijven die wel netjes belasting betalen er de dupe van zijn. Moet je lang wachten op een nieuw paspoort? Nou, dan ben je niet de enige. Want op dit moment kunnen veel gemeentes de grote vraag niet aan. Komt doordat in 2014 de regels werden veranderd. Paspoorten en ID-kaarten werden daardoor 10 jaar geldig. En die periode is nu in 2024 voorbij. In plaats van één week moeten sommige mensen nu zes weken wachten. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die vorig jaar een medewerkster van de Albert Heijn doodstak. Jamal L. heet hij. Hij pakte een mes van die supermarkt in Den Haag en stak de vrouw meerdere keren. Volgens experts had hij toen een psychose. En over twee weken horen we wat zijn straf wordt. En ondernemers in Amersfoort zijn bang dat hun omzet deze zomer helemaal naar de knoppen gaat. Dat heeft alles te maken met de grote werkzaamheden van ProRail. Waardoor het station van Amersfoort er drie weken helemaal uit ligt. En toeristen kunnen er dan dus ook slecht komen. En daar balen de winkeliers van. De onzekerheid is heel groot. Dus niemand weet nog wat ons te wachten staat. Voor iedereen was het een verrassing. Alle partijen in Amersfoort keken elkaar aan. Wist jij dit? Gebeurt dit? Wat gebeurt er? Wat overkomt ons? Er kwam van alles los. Het is natuurlijk wel aan ProRail om te zorgen dat eh, de hinder zo beperkt mogelijk is. En ook eh, de, de periode dat Amersfoort slecht bereikbaar is zo kort mogelijk is. En dat ze ook alternatieven verzinnen hoe we toch mensen naar Amersfoort kunnen, kunnen halen. Ja, ProRail zegt dat ze het ook in stapjes hadden kunnen doen. Maar dan had Amersfoort er anderhalf jaar lang last van gehad. Het weer dan nog. Op de meeste plekken is het nu droog. Breekt de zon nog even door. Graadje of 14 is het. Morgen wordt een mix van zon, wolken en buien. En ook iets warmer dan vandaag. Ongeveer 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de drukke ochtendspits. De A27 bijvoorbeeld, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en De Beeld heb je een kwartier extra reistijd voor de boeg.